Anouk Thijssen met het NOS-journaal. In Libië zijn bakt voor de aanslagen van gisterochtend in Tripoli. Het zijn aanhangers van de vorig jaar gedode kolonel Gaddafi, melden de Libische autoriteiten aan persbureau Reuters. Bij de aanslagen in de Libische hoofdstad vielen twee doden en drie gewonden. Bij een politieacademie ontploften twee autobommen en ook bij het ministerie van Binnenlandse Zaken ging een bom af. De verantwoordelijkheid voor de aanslagen is niet opgeëist, maar volgens de autoriteiten maken de arrestanten deel uit van een georganiseerd terreurnetwerk van Gaddafi-aanhangers aanhangers. In de Verenigde Staten hebben uitspraken van een republikeinse politicus tot ophef geleid. Kandidaat-senator Todd Aiken zei in een tv-interview dat vrouwen zelden zwanger worden als ze worden verkracht. Volgens Aiken heeft het lichaam van een vrouw mechanismen om dat hele ding uit te schakelen. De uitspraak van Aiken leverde hem veel kritiek op. De democratische tegenkandidaat McCaskill vindt de opmerkingen kwetsend voor slachtoffers van verkrachting. Aiken zelf zegt dat hij zich versprak en dat de spontane uitspraken niet weergeven hoezeer hij meevoelt met slachtoffers van verkrachting en mishandeling. Vanaf vandaag ligt in supermarkten gekweekte vis met een keurmerk. Daarmee wordt gegarandeerd dat de vis op een verantwoorde manier is geproduceerd. Het is het ASC-keurmerk en staat op vissen als tilapia, pangasius en zalm. Kweekvis wordt in de hele wereld steeds belangrijker. Meer dan de helft van alle geconsumeerde vis komt uit rivierkooien of kunstmatige bassins. De grote vraag naar gekweekte vis leidt er volgens het Wereld Natuurfonds toe dat in de kwekerijen niet altijd even netjes wordt gewerkt. Daarom is na uitgebreid overleg met met alle betrokken partijen een lijst met eisen opgesteld waar goede kweekvis aan moet voldoen. Het weer. Vannacht is het wisselend bewolkt met een enkele bui. Het komt af naar 20 graden. Overdag staat er een matige westenwind en het wordt zo'n 23 tot 29 graden. Er ontstaan wel een paar stapelwolken en er is een kleine kans op een bui.